uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Plannen van de PVV voor een stikstofnoodwet zijn deels onhaalbaar, zegt het ministerie van Landbouw. De PVV wil dat stikstofmaatregelen het komend half jaar niet gelden voor de bouw van huizen en wegen en voor een deel van de landbouw. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing, maar dat de Raad van State heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om stikstofmaatregelen. De politie heeft 70 mensen opgepakt bij een actie tegen internationaal rondtrekkende criminelen. Ze werden tussen dinsdag en vrijdag aangehouden. De politie richtte zich onder meer op drugshandel, winkeldiefstal, identiteitsfraude en oplichting. In Limburg wordt voorlopig geen water uit de Maas meer gebruikt voor drinkwater... want er zit te veel landbouwgif in de rivier. Dat gif komt uit België en werd tien dagen geleden ontdekt. De waterleidingmaatschappij Limburg zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater... en gebruikt voorlopig water dat in een bassin is opgespaard. Een regeringscrisis in Duitsland is afgewend. De coalitiepartijen stonden onder grote druk om een pensioenakkoord te sluiten. Vijf uur lang vergaderden de leiders van de regeringspartijen... in de ambtswoning van bondskanselier Merkel. In het pensioenakkoord wordt geregeld dat er een basispensioen komt... voor Duitsers met een laag inkomen. Die krijgen nu nog een laag pensioen, maar daar komt straks dus verandering in. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. De Waalwijkers stonden met 0-2 voor in de Kuip... maar Feyenoord wist de wedstrijd naar zijn hand te zetten en maakte er 3-2 van. PSV verloor opnieuw, dit keer met 2-1 van Willem II. De Eindhovenaren hebben nu zes duels op rij niet gewonnen. Ajax boekte nog een flinke overwinning op FC Utrecht. In de arena werd het 4-0 en FC Twente won met 2-1 van Pek Zwolle. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt de bewolking weer toe en kan het gaan vriezen. Morgen in de loop van de dag op veel plaatsen regen, dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 twisted. I told you that we Aren't you sick and tired of always hearing the same old songs 15 times a day for three months? Fuck that. We feel your pain. That's why we bring you the finest. you forgot Take your soul or desire 90s. Zeros. Pure funky grooves. Timothy's Tunes. Timothy's Tunes. radio. Uh, uh, uh yo, turn to that station. sick and tired of always hearing the same old songs 15 times a day for three months? We feel your pain. That's why we bring you the finest. deceive me. I must ask, cause I can't believe we just met each other the other day and already. You're talking about feeling me out? Ooh, it's kinda sudden, but I must say, what about it like that? It's A-okay. So turn them lights out, slam that door shut, and you can feel me out right down to my butt. Weak and nasty, freaky ass. What? I think you really need to know what's up, cause there seems to be a misconception.